9 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De Britse premier Theresa May heeft in een open brief om steun voor haar Brexit-deal gevraagd. Ze roept voor- en tegenstanders op om samen te werken aan een nieuw Verenigd Koninkrijk buiten de EU. De premier ligt in eigen land onder vuur. Tegenstanders vinden dat ze de voorwaarden voor de uittreding niet goed genoeg heeft uitonderhandeld. Meerdere ministers stapten uit onvrede op. En in May's conservatieve partij is nog steeds harde kritiek op de afspraken. Later vandaag komen de Europese leiders in Brussel bijeen om de Brexit-deal te ondertekenen. Brand heeft een autobedrijf in Latrop in Overijssel grotendeels verwoest. De helft van het pand aan de Dorpstraat is in de as gelegd. Niemand raakte gewond. Zo'n 40 brandweerlieden konden voorkomen dat ook het andere deel van het autobedrijf door de brand werd verwoest. Of ook auto's in vlammen zijn opgegaan is niet bekend. Vanwege de brand waren wegen in de omgeving van het Overijsselse dorp boven Oldenzaal enige tijd afgesloten. De Franse president Macron heeft op Twitter fel uitgehaald... naar de actievoerders in gele hesjes... die al een week demonstreren tegen het verhogen van de brandstofprijzen. Hij spreekt er schande van dat ze de oproerpolitie gisteren hebben aangevallen. In Parijs kwam het tot rellen en moesten ME traangas en rubberkogels gebruiken om de betogers uiteen te drijven. Ook in België wordt gedemonstreerd tegen de verhoogde brandstofprijzen. In Charleroi ging gisteren een groep van zo'n 150 mensen de straat op en blokkeerde wegen. Volgens Belgische media zouden daarbij ook winkels zijn geplunderd. De politie heeft de demonstranten verdreven en een onbekend aantal mensen aangehouden. Kjeld Nuis heeft bij de wereldbeker schaatsen op het buitenijs in Tomokamai in Japan de dubbel binnengehaald. De 29-jarige Nuis schreef vandaag de 1000 meter op zijn naam voor Kai Voorbij en Thomas Krol. Gisteren won Nuis al de 1500 meter. En ook toen was het podium volledig Nederlands met Patrick Roest als tweede en Thomas Krol als derde. Het weer. Het wordt een bewolkte dag en het voelt fris aan. In de loop van de dag kan er regen vallen en de temperatuur ligt rond de 5 graden.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 Dan belonen we een veilige rijstijl met een lagere premie. En bij een botsing of andere autoschade weet je zeker dat je goed wordt geholpen. Voor de prijs hoef je het niet te laten, want onze Veilig Rijden Autoverzekering is nu het eerste jaar met 15% korting extra voordelig.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 Hier is John Snyder. Well, how did I wind up down here in Mexico? Wearing this serape and this old sombrero. And who are all these strangers calling me amigo? Where'd I leave my pickup truck and where'd my paycheck go? Oh, the last thing I remember was in El Paso. She was saying, Adios, I've got to go. And I was begging, baby, please, I love you so. Then what happened after that? Well, God only knows. Oh, no. Cabeza, I've had too much to drink. Me duele la cabeza, my head hurts and I can't think. I'll never drink her off my mind, don't pour me anymore. No más cerveza, muchas gracias, señor. My clothes smell like nachos and Dos Equis beer. This softy mariachi's pounding in my ear. I still can't figure out just what I'm doing here. I wish I could make myself just up and disappear. Oh, the place is really packed and it's a lively crowd. It ain't as big as Billy Bob, but it sure is loud. The waitress ain't real pretty, but she's well endowed. She says we got engaged last night, and shouldn't I be proud? Oh no, my cerveza, I've had too much to drink. Me duele la cabeza, my head hurts and I can't think. I'll never drink her off my mind, don't pour me anymore. No my cerveza, muchas gracias, señor. Corazon está roto. My poor heart is broken. I've gone loco and I'm on the verge of tears. Aye, aye, aye, I don't want no margaritas, no brown-eyed senoritas, and I sure as hell don't need another beer. Oh, oh no, my cerveza, I've had too much to drink. Me duele la Cabeza. My head hurts and I can't think. I'll never drink her off my mind. Don't pour me anymore. No, my cerveza, muchas gracias, senor. Oh, my cerveza, oh, my cerveza. I've had too much to drink. Really like it. Ah, nou ook in dit uur aandacht voor het album en de act van de maand. En de rubrieken De Sterren van Toen en Getipt voor de Top. Natuurlijk ook aandacht voor de cover van de week. Me en Bobby McGee. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. We hebben op dit Canadese album van de maand Big Deal van de Western Swing Authority al veel gasten uit de States gehoord. Maar nu een gast uit eigen land en dat is Jason Blaine. Hij eist een deel op in My Windows Faces the South. to heaven. Snow is falling, still I can see fields of cotton calling to me. Yeah, my window faces the south. Oh, yeah, does. And though I'm far from the Swanee, I'm never frightened. verscheen er een Greatest Hits album van Martina McBride, met daarop ook vier nieuwe songs die ook op single uitgebracht werden. Met Blast scoorde ze nummer 1 hit. En Where Would You Be bleef steek op een derde plaats. Crossroads, nummer 1 country hit. hardwood floor. I get to hear my children laughing down the hall through the bedroom door. Sometimes I sit on my front porch swing, just soaking up the day. I think to myself, I think to myself, this world is a beautiful place. love is a beautiful gift. would you Couldn't Be Happier's is een folk, country, rock duo uit de States. Hun muziek vermengt een aantal stijlen tot een uniek geluid. Er zitten country, folk en rock elementen in de nieuwe track Pool Shark Blues. Maar er zijn ook momenten van surfrock en jazz aanwezig. Met een prachtig koper gedeelte dat het rockabilly geluid begeleidt. champion. Oh, I shark blue. Ten noorden van Seattle ligt het eiland Whitby. Ook daar wonen mensen en uiteraard wordt er dan ook muziek gemaakt. Doc Rorabeck, woonachtig op dat eiland, vertolkt zijn versie van de Chris Christoffersen klassieker Me en Bobby McGee. De cover van deze week. Busted flat in Baton Rouge and headed for the train. Feeling nearly faded. and me Save Our Soul 2 is een vervolg op het album SOS Save Our Soul uit 2007. De eerste collectie Soul Cajun van Mark Broussard. Het is geweldig om met de classics te werken, want ze zijn zo goed, al dus Broussard. In These Arms of Mine horen we naast Broussard ook Huey Lewis. These arms of mine running. De Sterren van Toen. We gaan terug naar het verleden met een blokje van drie songs. In de jaren tussen 1964 en 68, waarin hij zijn eerste hit scoorde als soloartiest, nam Glenn Campbell studioversies op van songs die met Elvis waren geschreven als de beoogde artiest. Omdat hij op vakkundige wijze de aanpak van Elvis kon imiteren. De uitvoerend producent van het album, Stefan Auerbach, vond reel-to-reel banden met de opnames terug in een opslagruimte. En die zijn nu op plaat gezet. Easy come, easy go. When every girl's a friend of mine. Wanna keep on working overtime. Oh yeah. Easy come, easy go. Up, down, all around. Kiss for kiss and pound for pound. Delicious. Mmm, so nutritious. I'll take them when plays a show. Easy come, easy go. double up when love begins. Make sure that everybody wins. Oh yeah. Easy come, easy go. Up, down, all around. Kiss for kiss and pound for pound. Delicious. Mmm, so nutritious. I'll take them when, place a show. Easy come, easy go. take them Win plays a show. Easy come, easy go. Easy come, easy go. Easy come, easy go. Easy come, easy go. Dat was Easy Come, Easy Go. Maar ook Stay Away Joe werd door Elvis opgenomen.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 Stay away, Joe. They call me, stay away, and hollering, I'll be there. Who keeps turning up like a bad penny? You take one guess, stay away, Joe. Always finding trouble a aplenty. Oh my, yes, I reckon you know. Stay away, Joe. Well, they call me Stay Away Joe. Oh yeah, but if you need me, call me. Hoop and holler and I'll be there. who crops up. Say, oh, ain't Joe, I love him, leave him screaming and kicking. Her giddy up, look at him go. Stay away, Joe, they call me. Stay away, Joe, oh yeah. But if you need you call me a hoop and a holler and I'll be there. Yes, hoop and a holler. I'm not gonna be your stay away, Joe. I'm not gonna stay away no more. And I'm gonna be... Het verleden ligt achter ons, nu weer naar het heden. Mix, folk, jazz en Americana. En mogelijk kom je uit bij Caddy Goodjar. Een frisse sound waarnaar het prettig luisteren is. Dat blijkt wel via What Do You Think? Socks van J.D. McPherson wordt omschreven als een kerstalbum. Als we naar Ugly Sweeter Blues luisteren, kunnen we dat zeker in twijfel trekken. Mama, don't make me wear that old thing again. Christmas trees and a silly snowman. No matter if I refuse, I got them ugly sweater blues. Mama, why can't you see? I feel like a fool. Green elves with snowflakes and scratchy alpaca wool. Maybe you heard the news. I got them ugly sweater blues. Another year, another sweater, and another holiday soiree. Mama hears the people laughing while the presents are unwrapping, and she's not even sorry. Mama, don't wear that old thing again. Bright red with sleigh bells and a gingerbread man, corduroys and pointy shoes. I got the ugly sweater blue. can hear him say, Hey, that kid is back again. Dig that ugly cardigan. Oh, what a shame. Mama, don't make me wear that old thing again. Hand knitted Christmas trees and a silly snowman. No matter if I refuse. ugly sweater blues. Done all my dues. I'm singing these ugly sweater blues. Getipt voor de top. In januari verschijnt er een nieuw album van Cody Johnson. Ik zou bijna willen zeggen, een nieuwe Chris Stapleton komt eraan. Met Monday Morning Merle horen we een voorproefje. Het smaakt naar meer. En er is meer, want ook met Tequila Sheila gooit Blake Shelton hoge ogen om de hitlijsten te bereiken. Springsteen, devils and dust. Wednesday spins the Beatles, Thursday is the Eagles. Take it easy till that Friday rocks his world. After Saturday on Jackson he's Sunday morning coming down, and he's right back. Anymore. regret. He's a song full of truth with some words he never said. With those whiskey remedies and those old school melodies you can't forget. That's why on Wednesday spins the Beatles, Thursday is the Eagles. Take it easy till that Friday rocks his world. After Saturday, all Jackson Brownie, Sunday he's right back Friday rocks his world Sunday morning The king is gone, and so are you. Last night I broke the seal on a Jim Beam decanter that looks like Elvis. De muziek wordt omschreven als een botsing van country uit Californië en Nashville. Ik ben benieuwd. Jij ook? Colorado is de song. Victoria George, de zangeres, en ze loopt al heel wat jaren mee. Colorado, please give me Baby Don't Like Rock and Roll. Ja, dan is het tijd om aan mijn stutten te trekken. Want die moet ik wel te vriend zien te houden, die baby. Tot volgende week. Dag. should stop your yelling. My baby don't like rock and roll. She says to me, you're taking things too far. The music you play, you'll never be a star. Give me the bright lights of a disco. Your age boy, that's where you should go.